5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De NAVO is tegen een brexit. Secretaris-generaal Stoltenberg noemt het beter voor de stabiliteit van Europa... als de Britten morgen besluiten om in de EU te blijven. Stoltenberg zegt dat de NAVO te maken heeft met veel nieuwe veiligheidsdreigingen. En volgens hem worden die groter en moeilijker te voorspellen bij een gefragmenteerde EU. De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Die moet de Europese buitengrenzen beter bewaken. Het is de bedoeling dat binnenkort 1500 grenswachten paraat staan om in actie te komen als de bewaking van de buitengrenzen onder druk staat. Ze helpen ook mee bij het uitzetten van economische migranten. EHBO'ers zouden bijgeschoold moeten worden in het stelpen van bloedingen na een aanslag. Dat zeggen traumachirurgen. Ook in Nederland kunnen bomaanslagen en schietpartijen voorkomen. En omstanders weten nu vaak niet hoe ze bloedingen moeten stelpen. Dat is wel belangrijk omdat professionele hulpverleners pas later ter plaatse kunnen zijn. De organisatie van het grootste popfestival ter wereld in het Britse Glastonbury heeft iedereen opgeroepen niet meer te komen. Door het slechte weer is het een chaos op de weg naar het festivalterrein. Sommige mensen staan al 11 uur in een file. Ook Nederlandse festivals nemen maatregelen. Zo zijn bij een festival in Nijmegen karretjes verboden vanwege het drassige terrein. Het weer, het blijft vanavond lang warm. Komende nacht en morgenochtend is er kans op zware buien met veel regen en hagel. Morgen breekt de zon soms door, maar in de middag en avond ontstaan opnieuw flinke onweersbuien... met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 naar Amersfoort... vanuit Amsterdam tussen Gooimeer en Bunschoten. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen knooppunt Holendrecht en Vinkenveen. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. A15 Rotterdam-Gorkum tussen hendrikje Doambacht en Hardingsveld-Giessendam... een uur vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Hendrikje-Doornwacht staat 15 kilometer file... Op de A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland bij Vlaardingen West 4 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Lexmond en tussen Noordeloos en Werkendam 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.